eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Amerikaanse generaal Petraeus heeft het bevel overgenomen over de internationale troepenmacht in Afghanistan. Hij is de opvolger van generaal McChrystal die door president Obama is ontslagen. Petraeus was eerder bevelhebber van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Daarvoor leidde hij de Amerikaanse troepen in Irak. In Afghanistan krijgt hij het bevel over 130.000 man, zowel de Amerikanen als militairen uit andere NAVO-landen. Petraeus begint in Afghanistan op het moment dat het geweld daar toeneemt. Vorige maand kwamen 102 westerse militairen om, het hoogste dodental sinds het begin van de oorlog in 2001. In Irak werd Petraeus ook ingezet op het dieptepunt. Hij slaagde er toen in het geweld terug te dringen. Het leger gaat de brandweer helpen bij het nablussen op de Strabrechtse heide bij Mierlo. Door het bluswater en de regen is het terrein moeilijk begaanbaar geworden voor de brandweerwagens. 100 extra militairen zullen de brandweer bijstaan met terreinvoertuigen en waterwagens. De brand op de Strabrechtse Heide brak vrijdagmiddag uit. Er is zeker 150 hectare natuurgebied verloren gegaan. In Libië is de vliegramp herdacht waarbij anderhalve maand geleden 70 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse delegatie heeft in Tripoli kransen gelegd op de rampplek waar nog altijd veel brokstukken liggen. Daarbij waren ook familieleden aanwezig van de 9-jarige Ruben, die als enige de ramp overleefde. De ambassadeur heeft de hulpverleners en de autoriteiten in Libië bedankt voor hun werk en steun. Bij een ongeluk voor de Amsterdam Arena zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Ze zaten in een Britse auto die van het dancefestival Sensation in de arena kwam. Toen ze een weg wilden oversteken werden ze geraakt door een taxibusje. De chauffeur van het busje is ongedeerd. De gronden zaten bekneld en moesten door de brandweer worden losgesneden. Ook werd er een traumahelikopter ingezet. Het weer. Overwegend zonnig en droog.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 Cheat the cards in Reno, hide out Santa Fe. Make a run to Mexico, strike gold in LA. On their way to LA. hotel. He took a job driving long haul trips. She danced all night for tips. They kept their hopes in a wishing well. A white picket fence, a yard full of kids. A little extra money for the things they never did on their way. Anything for Love. James House bracht het uit in 1995 op een cd die hij gewoon noemde Days Gone By.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 Toch heb ik wat cd's uit 1995 eh, uit mijn recht getrokken. All You Need to Know is een CD die Kenny Chesney uitbracht in dat jaar. With a little love, this old truck will get me home today. With a little more, I'll still have this job tomorrow. What man says, wet weekend, well, he just might be right. But rain or shine, you'll be mine tonight. That's all I need to know. In a world where most things come and go, I'll God's gift to women. But in your arms, I feel like I am. I don't know it all, I sure can't solve the problems of the human race. But I know how to bring a smile to your face. that's all. come and go to de titeltrack van een cd die Kenny Chesney in dat jaar heeft uitgebracht. Steve Seskin en Mark Allen Springer, zij schreven het voor deze jongeman. Hè? Als je ziet de titel, dan denk je meteen aan Leon Rimes. Maar dit is Amy Como, Blue. een heel andere blue als dat je zou denken. Hè? Lloydie Cordell en Larry Shell, zij schreven het. En eh, het kwam te staan op de cd Moving Out van die Amy Como. Polydor Record, daar heeft zij een handtekening gezet. En dat deed David Lee Murphy bij MCA. De edit remix, terug te vinden op de cd Out With A Bang. Door hem zelf geschreven, Dust on the Bottle. Trio lived down a dirt road. He made homemade wine like nobody I know. I dropped by one Friday night and said, Can you help me, Creole? I got a little girl waiting on me and I, I wanna treat her right. He said, I got what you need, son, as we step down in the cellar. He reached through the cobweb as he turned on the light. He said, There might be a little dust on the bottom. But don't let it fool you about what's inside. There might be a little dust on the bottom. But it's one of those things that gets sweeter with time. You were sitting in the porch swing as I pulled up the driveway. My old heart was racing as you climbed inside. You slid over a bit close as me. Drove down to the lake road. Watched the sun fade in that big red sky. I reached down to the front seat and said, Now here's something special. It's just been waiting for a night like tonight. Look, there might be a little dust on the bottle, but don't let it fool you. I'm get sweeter with time. Well, it's like a fine wine, it keeps getting better as days go by. But there might be a little dust on the bottom, but don't let it fool you about what's inside. There might be a little dust on the bottom, but it's one of those things that gets sweeter.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 Hij is de opvolger van generaal McChrystal die door president Obama is ontslagen. Petraeus was eerder bevelhebber van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Daarvoor leidde hij de Amerikaanse troepen in Irak. In Afghanistan krijgt hij het bevel over 130.000 man, zowel de Amerikanen als militairen uit andere NAVO-landen. Petraeus begint in Afghanistan op het moment dat het geweld daar toeneemt. Vorige maand kwamen 102 westerse militairen om, het hoogste dodental sinds het begin van de oorlog in 2001. In Irak werd Petraeus ook ingezet op het dieptepunt. Hij slaagde er toen in het geweld terug te dringen. Het leger gaat de brandweer helpen bij het nablussen op de Strabrechtse heide bij Mierlo. Door het bluswater en de regen is het terrein moeilijk begaanbaar geworden voor de brandweerwagens. 100 extra militairen zullen de brandweer bijstaan met terreinvoertuigen en waterwagens. De brand op de Strabrechtse heide brak vrijdagmiddag uit. Er is zeker 150 hectare natuurgebied verloren gegaan. In Libië is de vliegramp herdacht waarbij anderhalve maand geleden 70 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse delegatie heeft in Tripoli kransen gelegd op de rampplek waar nog altijd veel brokstukken liggen. Daarbij waren ook familieleden aanwezig van de negenjarige Ruben, die als enige de ramp overleefde. De ambassadeur heeft de hulpverleners en de autoriteiten in Libië bedankt voor hun werk en steun. Bij een ongeluk voor de Amsterdam Arena zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Ze zaten in een Britse auto die van het dancefestival Sensation in de arena kwam. Toen ze een weg wilden oversteken werden ze geraakt door een taxibusje. De chauffeur van het busje is ongedeerd. De gronden zaten bekneld en moesten door de brandweer worden losgesneden.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 With a little love, this old truck will get me home today. With a little more, I'll still have this job tomorrow. What man says, wet weekend, well, he just might be right. But rain or shine, you'll be mine tonight. That's all I need to know. In a world where most things come and go, I'll always. knows I ain't even close to being God's gift to women. But in your arms, I feel like I am. I don't know it all, I sure can't solve the problems of the human race. But I know how to bring a smile to your face. that's all. time I Need To Know, de titeltrek van een cd die Kenny Chesney in dat jaar heeft uitgebracht. Steve Seskin en Mark Allen Springer, zij schreven het voor deze jongeman. Hè? Als je ziet de titel, dan denk je meteen aan Leon Rimes. Maar dit is Amy Como, Blue. is een heel andere blue als dat je zou denken. Hè? Lloydie Cordell en Larry Shell, zij schreven het. En eh, het kwam te staan op de cd Moving Out van die Amy Como. Polydor Record, daar heeft zij een handtekening gezet. En dat deed David Lee Murphy bij MCA. De edit remix, terug te vinden op de cd Out With A Bang. Door hem zelf geschreven, Dust on the Bottle. Trio Williams. lived down a dirt road. He made homemade wine like nobody I know. I dropped by one Friday night and said, Can you help me, Creole? I got a little girl waiting on me and I, I wanna trade her right. He said, I got what you need, son, as we step down in the cellar. He reached through the cobweb as he turned on the light. He said, There might be a little dust on the bottom. But don't let it fool you about what's inside. There might be a little dust on the bottom, but it's one of those things that gets sweeter with time. You were sitting in the porch swing as I pulled up the driveway. My old heart was racing as you climbed inside. You slid over a bit close as we drove down to the lake road watched the sun fade in that big red sky. I reached under the front seat and said, Now here's something special. It's just been waiting for a night like tonight. Look, there might be a little dust on the bottle, but don't let it fool still with me, and we've made some memories after all. Well, it's like a fine wine, it keeps getting better as the days go by. But might be a little dust on the bottom, but don't let it fool you about what's inside. There might be a little dust on the bottom, but it's one of those things that gets sweeter.